Al wil die afwachten wat hun inhoudelijke koers wordt. Zeven Kamerleden verlieten vandaag de PVV-fractie na oneenigheid met partijleider Wilders. Voor poging tot doodslag eist het OM tegen twee mannen... die in stadion De Kuip een Feyenoord-medewerker zwaar verwonden... celstraffen van 4 en 5 jaar. De twee gooiden na de wedstrijd Feyenoord-Venerbatje... een zware paal op het hoofd van een supportersbegeleider. Die raakte zwaar gewond. Het weer. Vanavond en vannacht wat lichte regen. Morgen wisselend bewolkt bij een graad of 6. Dit is ZFM. Make me know.